Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Na een wilde achtervolging met twee auto's in Assen zijn vier mensen opgepakt. Ook zijn een fietser en iemand in een scootmobiel aangereden. Volgens de politie ging er een verkeersruzie aan vooraf. De auto's crashten op een rotonde. Vervolgens gingen de inzittenden met elkaar op de vuist. Bij de achtervolging belandde een van de auto's op het fietspad. Daarbij raakten een fietser en de bestuurder van een scootmobiel gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is hoe ze er aan toe zijn. Hulpdiensten zijn vanmiddag massaal uitgerukt naar Emst bij Apeldoorn... omdat werd gedacht dat er in een weiland een vliegtuig was neergestort. Daar aangekomen bleek het te gaan om een kleine helikopter met twee inzittenden... die een voorzorgslanding had gemaakt. Niemand was gewond. De voorzorgslanding was nodig vanwege een storing. Advocatenkantoren krijgen deze maand meer echtscheidingsaanvragen binnen... dan normaal gesproken deze tijd, meldt de NOS. Dat komt waarschijnlijk doordat de partneralimentatie fors omlaag gaat. In veel gevallen hebben gescheiden partners nog maar vijf jaar recht op alimentatie... in plaats van twaalf jaar. Mensen die willen scheiden en recht hebben op alimentatie... proberen dat dit jaar nog te regelen... waardoor scheidingsadvocaten het nu extra druk hebben. De regels worden veranderd omdat volgens het kabinet nu te vaak gebeurt dat ex-echtgenoten, meestal mannen, nog heel lang alimentatie moeten betalen. Justitie zet steeds vaker een landelijk bijstandsteam in bij het doorzoeken van gevangenissen. De inzet van dit speciale team is in drie jaar tijd meer dan verdrievoudigd, meldt de NOS. Volgens het ministerie van Justitie komt de stijging door de toename van het aantal grote zoekacties in gevangenissen. Soms heeft dat te maken met filmpjes die opduiken van feestende gedetineerden. Sinds kort is er een nieuwe wet die het binnensmokkelen van verboden spullen strafbaar maakt. Volgens justitie zijn er niet meer opstanden binnen de gevangenissen. En dan het weer.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 It's gonna be a revelation. Gonna you what I mean. They call it the EU pretty please. Big from keys. Rocking on the it comes to getting another stogie. Fools all kicking like Shinobi. Know me ain't my homie to begin with. It's too many hands to be. Probably let my friend hit bit. Unless you pull out the fat crispy. Five dollar bill on the real before it's history. Cause fools be having them vacuum lungs. And if you let them hit a for you hella dumb. I come to school with a Taylor on my earlobe. Avoiding all the flicks geezers, skeezers, and weirdos. Got me throwing off the land like where the bomb at. Give me two bucks, you take a puff and pass my bomb back. Suck up the dank like a slurpee. The serious bomb will make a nigga go delirious like Eddie Murphy. I got more growing pains than Maggie. Cause homie snagged me to take the dank out of the bag. care, don't need no crutch, I'm so keyed up, till the joint be burning my hand. Next time I roll it in a hamper to burn slow, so the ashes won't be burning in my hand, bruh. Hoogies get hit, but they know they got a pitch and bent. I roll a joint that's longer than your extension. Cause I'll be damned if you get high off me for free. Hell no, you better bring your own. Cheap, What's up, don't babysit that? Better pass the joint. Stop hitting cause you know you got asthma. Crack the 40 open, homie, and guzzle it. Cause I know the weed in my system is getting lonely. I gotta take a whiz test to my PO. I know I feel cause I done smoked major weed, bro. And every time we with Chris, that fool rolling up a fatty. But the Tango Ray straight had me. made my yesternight thing. Got me hung off the night train. You fade, I fake, so let's head to the east. Hit the stroll tonight, oh, so we can roll big hot sheets. I wish I could fade the eight, but I'm no budget. Still rolling the two though, cut the same old bucket. Foggy window, soggy endo. I'm in the land, getting smoke with my kid up in smoke. Yuck, I spray you, lay down. Up in the OAK, the town. Homies don't play around, we down to blaze a pound. Then ease up, speed up through the ESO, drink the VSOP up with the lemon squeeze up. And everybody's roller, I'm the roller. That's quick to fold up, blunt out of a bunch of sticky doja. Hold up, suck up my weed, it's all you do, kicking feet. Cause we're IBs, we need to have like the foo-foo. Rafael Finch. Speciale uitvoering ook weer. Mensen, nog maar 12 minuutjes te gaan. surrounds you. Surrounds you. What, what makes it different is, is that it touches you, perhaps in a way that escapes the rationality of things. Yes, it's a feeling captured by several radio freaks and brought to you via a magical online radio station with a story to tell. It's, it's the tale of, of dance radio. Dance radio. And it continues. Yeah! Hell yeah!